Mark Hokker met het NOS Journaal. De instelling van een miljoen binnenstad van Utrecht, het stationsgebied en het jaarbeursterrein. Dieselauto's van voor 2001 mogen er niet komen. Tegen het besluit was beroep aangetekend door onder meer de club van automobilisten KNAK. Er is geen beroep meer mogelijk. De Russische oppositieleider Navalny is door een rechtbank schuldig bevonden aan verduistering. Navalny kondigde eind vorig jaar aan dat hij bij de presidentsverkiezingen in 2018 het wil opnemen tegen president Poetin... Door de veroordeling mag hij niet meer meedoen aan de verkiezingen. Volgens Navalny is de rechtszaak politiek gemotiveerd. Als de AOW-leeftijd niet teruggaat naar 65 jaar... dan doet de partij 50PLUS niet mee aan onderhandelingen over een nieuwe regering. Lijsttrekker Henk Krol zegt dat de pensioenleeftijd voor zijn partij een breekpunt is. De AOW-leeftijd wordt nu stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. De presidenten Trump en Erdogan hebben afspraken gemaakt over gezamenlijke militaire actie in Syrië. De Amerikanen en Turken willen samen de steden Raqqa en Al-Bab heroveren op IS. Erdogan zou Trump verder hebben gevraagd de Amerikaanse steun aan de Koerdische milities van de IPG in te trekken. In Somalië zijn zes mensen omgekomen bij een aanval op een hotel. Strijders bestormden het International Village Hotel in de plaats Bosaso in het uiterste noordoosten van het land. Vier bewakers kwamen om het leven en ook twee van de drie daders zouden het niet hebben overleefd. Volgens de autoriteiten in Somalië zit terreurgroep Al-Shabaab achter de aanval. Damherten in Zandvoort veroorzaken onveilige situaties. Volgens bewoners van de kustplaats lopen de dieren overal en brengen ze de verkeersveiligheid in gevaar. De burgemeester wil langs toegangswegen borden plaatsen om mensen te waarschuwen. Bewoners willen de borden ook in Zandvoort zelf. Het weer, blijft op de meeste plaatsen bewolkt. Soms komt de zon er even door. Het wordt vanmiddag min 1 tot plus 4. Vannacht gaat het vriezen, morgen is het zonnig... en blijft de temperatuur hangen rond het vriespunt.